Soms zie ik ze lopen, soms zie ik ze gaan. En ze groeten vluchtig, of ze blijven staan. De ene slank gebleven, en de ander dik. Ze lijken ook veel ouder, behalve ik. Meisjes hadden krullen, en dat was de jongens kregen donders haar bovenop hun lip. Ik heb nog best wel haren, dus klaar ik niet. Maar dan zie ik weer zo'n